Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie van zondag bij een flitspaal, waarbij drie mensen gewond raakten. De politie en de explosieve opruimingsdienst doen vanochtend groot onderzoek in Voorschoten. Er zijn verschillende huizen doorzocht en in verband daarmee zijn twintig woningen in de omgeving ontruimd. Er zou explosiegevaar zijn. Bij de ontploffing zondag raakten twee medewerkers van de EOD en een rechercheur gewond. Een van hen is bij de explosie zijn hand kwijtgeraakt. De drie voorschotense mannen die nu zijn opgepakt worden ervan verdacht dat ze het explosief aan de flitspaal hebben vastgemaakt. Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen dat hij een goede beslissing heeft genomen over de Angolese asielzoeker Mauro. Hij vindt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Zijn eigen partij, het CDA, is daar verdeeld over en morgen zal ook het CDA-congres erover gaan. Leers is ervan overtuigd dat hij met kracht van argumenten over de emoties heen kan komen. De staking in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam van volgende week zondag wordt zo goed als zeker uitgesteld. Minister Schults van Haag heeft de bonden uitgenodigd voor een gesprek over de voorgenomen bezuinigingen. bonden en OV-bedrijven zijn tegen de plannen van de minister die het OV wil aanbesteden en 120 miljoen euro wil korten. De Zweedse autofabrikant Saab wordt overgenomen door twee Chinese investeerders. Pang Da en Yangmen betalen 100 miljoen euro voor alle Saab-aandelen. Daarover is een principeovereenkomst gesloten. Saab kampt al tijden met financiële problemen. De productie van auto's ligt daardoor al maanden stil. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Turkije is opgelopen naar 570. Dat melden de Turkse autoriteiten. Ruim 2500 mensen zijn gewond. Sinds de aardbeving van afgelopen zondag zijn 187 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dan het weer. In het noordwesten bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land kans op zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files, dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A1, daar wordt gecontroleerd tussen Muiden en het knooppunt Hoevelaken. En langs de A30, daar staan ze tussen Barneveld en Ede.